Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk sinds een paar dagen geleden bekend werd... dat medewerkers van de Belastingdienst conservatieve politieke groepen... extra streng hebben gecontroleerd. President Obama maakte het nieuws over het vertrek zelf bekend... en hij zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. Hij zei dat de IRS een nieuwe leider nodig heeft... om het vertrouwen in de politieke onafhankelijkheid van de dienst te herstellen... Obama is door de affaire in het nauw gebracht. Veel Amerikanen denken dat de president of de minister van Financiën van de controles hebben geweten of er zelfs opdracht voor hebben gegeven. De republikeinen in het congres zijn woedend en Obama heeft hun steun nodig om wetsvoorstellen door het parlement te krijgen. De ruimtetelescoop Kepler is in de problemen geraakt. Door een defect aan twee stabilisatiewielen kan de telescoop niet meer in positie blijven als hij de ruimte afzoekt naar planeten. De ruimtevaartorganisatie NASA bekijkt of de telescoop nog kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Kepler werd in 2009 in de ruimte gebracht om planeten van andere zonnestelsels in beeld te brengen. Zo hoopte de NASA planeten als de aarde te ontdekken waar leven mogelijk is. Sindsdien heeft de telescoop het bestaan van 130 planeten bevestigd. Om zijn werk te kunnen doen moet de telescoop in een stabiele toestand worden gebracht... en daarvoor heeft hij tenminste drie van de vier stabilisatiewielen nodig... Vorig jaar ging het eerste wiel kapot en nu is er dus nog een kapot wiel bijgekomen. In Egypte zijn drie terreurverdachten opgepakt... die van plan waren zelfmoordaanslagen te plegen... op de Amerikaanse en Franse ambassades in Cairo. Dat meldt het Egyptische staatspersbureau. Afgelopen weekend werden drie terroristen aangehouden... van wie er twee uit Mali komen. Ze hadden 10 kilo explosieven in hun bezit. Volgens Egypte hebben de mannen banden met Al-Qaeda. Het weer, droog, het koelt af tot een graad of 7... Overdag eerst nog wat zon in het noorden, maar in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. En dan wordt het een graad of 15.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 Zijn stem was duidelijk herkenbaar. En ook de manier waarop de compositie werd geschreven... dat was duidelijk van de hand van Burt Bacharach. En Burt Bacharach, ik heb het een uur geleden al verteld... die is afgelopen zondag 85 jaar geworden. Vandaar in deze uitzending van De Nacht Klinkt Anders meer dan normaal aandacht voor het repertoire van Smans oeuvre. 1998, toen ging hij dus de samenwerking aan met eh, Elvis Costello. Dat kwam voort uit een eh, samenwerking die al iets eerder was geweest. Toen schreven ze namelijk samen een liedje voor de film Grace of My Heart. Het nummer God Give Me Strength. En toen hebben de twee iconen, want dat mag ik wel zeggen, mag ik dat zeggen? Ja. <laughs> Eh, de twee iconen afgesproken om daar aan die samenwerking een vervolg te geven. En dat resulteerde dan in 1998 in het album um, Painting from Memory. Elvis Costello dus, Painted from Memory. From memory. En dat eh, was dus die samenwerking met Elvis Costello en Burt Beckwick. En een van de nummers van dat album is eh, datgene wat ik net heb laten horen. This House is Empty Now. Goedemorgen allemaal, welkom bij De Nacht Klinkt Anders. Of, of nacht. laat ik het daar nog even op houden want het is eh, in het hols van de nacht, kan je op dit moment zeggen. Zo om acht minuten over drie. Uh, dadelijk ook nog een nummer van uh, Burt Beckwith en Hall David. In dit geval weer, maar ik laat je eerst horen... Iets van een man die binnenkort naar Nederland komt... hoewel binnenkort ook een relatief beurgrip is. Dat zal pas op 18 september zijn. Dan gaat hij een optreden geven in de Doelen in Rotterdam. Voor een akoestische set. Brian Adams. I heard that you're leaving the sleepy little town Bright lights must have caught your eye, cause you ain't hanging around. No people been talking, so you're making a mistake. got get on that greyhound, forget about what they say, just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder, keep your head up high, just walk on bad things about the city. I'm told that they're true. Better watch out for those guys out there that gonna hit on you. So don't talk to no strangers. No, it ain't your style. Don't give up when the chips are down. Just turn around and smile. Just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder. Keep your head up high. Just walk on by. to no You're standing at the station, you got to get in your hand. I guess you got your mind made up, you gotta get out while you can. Don't say I never told you, now the rest is up to you. The streets can be a battlefield when it's hard to make it through just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder. Keep your head up high. Just walk on by. Walk on by. You're a little bit lonely. You're a little bit shy. Just walk on by. and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private. Cause each time I see just walk on by. Wait on the corner. night we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. walk on by. Wait on the corner. dan drie keer Walk On By. De eerste Walk On By die was van Brian Adams... waarvan ik al zei dat de man 18 september naar Nederland komt... voor een akoestisch optreden in de Doelen in de Maastad. En de kaartverkoop die begint morgen vanaf 10 uur s ochtends. De prijzen beginnen bij 55 euro. Brian Adams dus in september in Nederland. En je hoorde hem met uh, zijn compositie van Walk On By... de compositie van Burt Bacharach en Hol David... onder dezelfde titel die vervolgens storen was. Die liet ik je deze keer niet horen in de uitvoering van Diana Warwick... maar van de Britse Helen Shapiro. Vervolgens Walk On By, een compositie ooit geschreven door Kendall Hayes en Gary Walker... En die werd uitgevoerd door de countryster Leroy van Dyke die stond er heel lang mee in de hitparade. 1961 heeft hij 37 weken daarmee in de country charts gestaan. En ook nog een eh, heleboel weken in de gewone Billboard Top 100. Leroy van Dijk met dat Walk On By. Goedemorgen allemaal, goeienacht. Het is de Nacht Ging Anders bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1, waar je wel de muziek hoort die je doorgaans niet eh, op andere zenders hoort. En zeker niet in de combinaties die ik je voorschotel. Dit is nieuw. Amerikaanse band, die heet Milo Green. Ze komen uit California. En de nieuwe single die heet What's the Matter? What's the matter? What's the matter matter? What's the matter? uit L.A. komen ze, California. De band Milo Green. En nou, het bijzonder van de band is dat ze niet uh, één hoofdzanger hebben in frontman of in frontvrouw. Maar ze zijn maar liefst eh, vier eh, hoofdzangers in dit geval. Marla Green en de nieuwe single die ik liet hoorde heeft als titel What's the Matter. Radio 1 in de nacht. Je luistert naar eh, De Vara. De nacht klinkt anders. Vorige week toen was hij te beluisteren in door op morgen. Hij had zijn gitaar meegenomen en zijn zong, hij zong zijn hit van dit moment. Douwe Bob. You woke me up I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. zo klonk het allemaal. Zo klonk het allemaal op 8 eh, mei. Dat was dus eh, precies vorige week, eh, een week geleden. Douwe Bob in de studios van Met het Oog op Morgen. En hij zong daar You Don't Have To Say. En hij zal ook optreden op Pinkpop. Zaterdag dan zal hij zijn acte de présence geven in de namiddag. Dit wordt Thin Lizzy met de zang van Phil Lynott. En de man die heeft een standbeeld als zijn zinnige jaren in Dublin. When you came in my life, you changed my world, my Sarah. Everything myself. mooi dit van uh, eh, Thin Lizzy met natuurlijk Phil Lynott in de hoofdrol. En wat ik al zei, Phil Lynott heeft een eh, standbeeld. Dat standbeeld staat in Dublin. De man die is eh, in 1986 overleden en een aantal jaren na zijn dood, 2005 dus, toen kwam er een mooi standbeeld van hem in de hoofdstad van Ierland. Alleen dat eh, standbeeld, dat is, eh, daar is het een en ander mee gebeurd afgelopen week. Want uh, op een gegeven moment lag het op de grond, was het behoorlijk beschadigd. En in eerste instantie dacht men dat het ging om vandalisme. Later toen men de daders te pakken had, toen bleek dat het om een ongeluk ging. En dat was eh, een grote opluchting voor de moeder van uh, Phil die nog steeds leefde. Want die was eh, behoorlijk aangedaan toen ze hoorde van het feit dat het standbeeld van haar zoon kapot was gemaakt en beschadigd was. Maar ze was toch wel enigszins gerustgesteld toen bleek dat het niet om puur vandalisme ging, maar om een, om een ongeluk. Phil Lynott, je hem hier met Thin Lizzy in My Sarah ga even kijken naar de verjaardagskalender. Eventjes eh, kijken naar eh, de dag die er morgen staat aan te komen. En wie wordt er morgen 74 jaar? Jawel, 74 jaar. Wim de Bie. Heren, wat zou u ervan zeggen als we nog eens een kanon deden? Oh, oh ja, ja, graag. Ja. Eh, meneer de Boer, hebt u een voorstel? de uil zat in de holme. Vind ik zo'n mooie kanon. Ja. Meneer De Wilde, wat zegt u ervan? Eh, nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Ja, dat in de Olme, ja, die is prachtig. Prachtig, met die roepende koekoek in de vechten. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Ja, is eh, mooi. Uh, vind ik eigenlijk een ont ontroerende kanon. Ja, vind ik ook. Ja, wel eens zo tegen de avond. Hè? Heel in de vechten, heel teer. Ja, dat hele zachte, ja. Een roepende koekoek. Ja, mooi. Ja, is heel mooi. Vind, vind ik eigenlijk ook. heel ontroerend. Ja, ik ook. Heel ontroerend. Het komt zo treffend tot uitdrukking. Dat eilen, dat, dat, dat verre... Ja, ik vind het een van de mooiste kanon. Goed. Absoluut, absoluut. Eh, Herenakkoord. Uh, eh, zal ik dan maar het spits afbijten? Eh, ja? dan volgt de heer De Wilde en... Meneer De Boer, sluit u af? uitstekend, dat is goed. Goed. Heren, daar gaan we. Jo. Mm. De uil zat in de olmen bij het vallen van de nacht. En van de Ginse heuvels de koekoek antwoordt zacht. de zat in de koek, de koekoek antwoord zacht. De uil zat in de koek. bij het vallen aan de nacht. Een uil zag in de heumen, bij het vallen aan de nacht. En van de gindse heuvels, de aan de zacht koekoek. Zat in de koekoek. De koekoek antwoordt zacht. De uil zat in de olmen. Bij vallen van de nacht. En van de gidsen heuvels. De koekoek wordt zacht. Kom, kom begint zijn heuvels. De koekoek antwoordt zacht. Koekoek zat in de koekoek. De koekoek antwoordt zacht. De vuil zat in de koevens. Bij vallen van de dag. En van de Gindse heuvels de, de koe kogelt het zaal. Koek, koek, koek, de koe antwoordt zo. zaal. Koek, koek, de koek antwoordt het De nacht klinkt anders met Roel Koeners. optreden. Deze eerste zanger, dus ook een eh, zanger die uit Ierland komt, Jerry Rafferty. Jerry Rafferty in 1979. Toen maakte hij de opvolger van een hele succesvolle LP, City to City. En dat album dat ging Night Owl heten. En daarvan heb je dan de titeltrack laten horen. Jerry Rafferty, hij is 63 jaar oud geworden. Dan was er eh, op Hemelvaartdag in Maastricht een heel leuk eh, festival... waar ik helaas niet bij kon zijn. El in de middaguur was daar eh, een heleboel wereldmuziek te beluisteren. En een kennis van me die zei van... ik heb daar toch een hele goede band gezien. Uit Mongolië kwamen ze. En ze was zo enthousiast dat ik dacht, vandaag ga ik iets van draaien. Seda's weten ze. داره اونجا که میرم سفر Seda, dat is de naam van de band die dus vorige week optrad... Uh, op Hemelvaartsdag in Maastricht op het uh, eh, Eldunia Festival. Seda, ik heb uh, je de Mongoolse band laten horen met het nummer Tenger. Mm, ze hebben al veel onderscheidingen, maar er kan er nog wel eentje bij... of misschien nog wel meerdere. En dan gaat het om de band Coldplay... Ze hebben namelijk een award gewonnen afgelopen week voor de beste Britse act. En die prijs zal dan 28 juli uitgereikt worden... bij de uittrekking van de Noordorf Robin Silver Clap Awards. Ik bedoel maar... Dit is uit een de eerste LP Parachute Yellow. Coldplay dus. Look at the stars, they all the things that you Coldplay, die had je dus met eh, een track van een allereerste LP, de LP Parachutes. En daarvan hoorde je nog eens een keer het nummer Yellow. En wat ik je net niet hoorde, dat is nieuw van iemand die al eh, heel wat jaartjes meedraait. Mart's Meets die heeft daar een stukje over geschreven in de vadergids van de eh, afgelopen week. Het gaat maar het fenomeen. heeft een nieuw album gemaakt onder de titel Memphis. En ik liet je daarvan luisteren naar het nummer Mixed Up, Shook Up Girl. Boskeks. dus fijn dat er weer een nieuw materiaal van hem te beluisteren is. En dat hoor je dan weer terug in de nacht. de anders de vader op Radio 1. En dit komt uit het programma van Giel. I've been trying to do right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Oh! I've been sleeping in my bed. Hey! Oh! Hey! So show me family, oh! all the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Oh! I don't know. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Hey! Hey! On, hey! Hey! Hey! Oh, I don't think you're right for him. be standing on. Dat was dan eh, live muziek 26 eh, februari van dit jaar, begin van dit jaar. Toen waren ze in de studio, de Lumineers. In de studio bij Giel en de Lumineers die horen met... Eh, hey, hoe... Caro Emerald, daar is een nieuw album van uit. Een album dat als titel heeft The Shocking Miss Emerald. Ik laat je iets horen van Caro Emerald. Dat vind je niet terug op de Shocking Miss Emerald. En ook niet op Delighted Scenes from the Cutting Room Floor.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 Shocking Miss Emerald. Dat is een cd, de nieuwste cd van Caro Emerald... die op dit moment ook eh, nummer 1 staat in de Britse albumlijsten. Maar Caro heeft ook al eh, meegewerkt aan het tv-programma van Jules Holland. Nou, en dan ben je wat <laughs> als je daar aan mag meewerken. In de Hootenanny Show van 2012 toen zong ze met de R&B big band van Jules Holland... het nummer Mad About the Boy van Dinah Washington. En fans van Caro Emerald, eh, ga even op zoek op YouTube YouTube. Want die opname van Jules Holland met Caro Emerald die is te vinden op eh, YouTube dus. Dat is een mooie opname geworden trouwens.